met het NOS Journaal. Er is een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus. Op het nummer 0800 1351 kan iedereen terecht die een vraag heeft over het virus. De Amsterdamse vrouw, die als tweede in Nederland besmet is met het coronavirus... werkt in Amsterdam in het UMC. Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat ze andere patiënten heeft besmet... omdat ze niet met patiënten werkt... De man uit Loon op Zand, die ook ziek is... heeft tijdens carnaval waarschijnlijk niemand besmet. Hij was toen nog niet besmettelijk. De gemeente Almere geeft opnieuw meer geld aan de Floriade. De wethouder trekt er nog eens 3 tot 6 miljoen euro vooruit. Of dat een subsidie wordt of een lening is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat de grote landbouwtentoonstelling... over twee jaar in Almere wordt gehouden. De gemeente is enige aandeelhouder... en verwachtte jaren geleden 10 miljoen euro te moeten bijdragen... Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot ruim 36 miljoen. Onder meer omdat er geen sponsors gevonden zijn voor de Floriade. Kees van der Staaij wil door als leider van de SGP. Op Twitter zegt hij dat hij daartoe van harte bereid is. Van der Staaij is het langstzittende Tweede Kamerlid. In mei zit hij hier 22 jaar. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter van de SGP. En de politieinvallen op 17 plekken in Noord-Nederland gisteravond... hebben te maken met een onderzoek naar wapen- en drugshandel. Er waren invallen in onder meer Hogeveen, Dedemsvaart en Drachten. In Drachten schoot de politie een verdachte in zijn been. In totaal zijn 10 mensen opgepakt. Het weer, vanuit het zuidwesten regen. Op de Veluwe en in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. En er staat een flinke zuidenwind bij maximaal 7 graden. Morgen bewolkt, met vooral in de namiddag en avond regen en kans op zware windstoten. En met 10 tot 12 graden is het morgen weer erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet veel files, alleen het verkeer op de A10, de ring noord van Amsterdam...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 When it was cold outside and we'd share camel blues, you know I hate that. het ritme van de winter. Get me to you right. I don't wanna know. in the crib, ma. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. the pigs try to get at you, park it like it's hard. Park it like it's hard. Park it like it's hard. If a nigga get an attitude, pop it like it's hard. Pop it like it's hard. Pop it like it's hard. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm on the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl that's whiter than what's real in Danny throw The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer dickery, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, Tryna ask me shit. You should take 4B and think before you fuck with little skateboard B. but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yeah, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire. shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we And so Sally can wait. She knows it's too late, and she's walking My soul. Boy, with a lot of hoes, drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red bean. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. See, shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. The dance to this motherfucking music be quick to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get look. I'm so sorry, can wait. energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you.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 Ik heb je nodig. Niet alleen vandaag mijn hele leven nodig. Mag ik je stem nog de stem nog even horen. Saturday night in the summer Sundown and they all come out Lamborghinis and they rented hummus the party's on, so they're heading downtown.